Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het Noord-Hollandse dorp Spanbroek is afgelopen middag een man ontvoerd. Hij werd rond tien voor half drie onder dwang meegenomen in een auto. Omdat de politie zich ernstige zorgen maakt over de gezondheid van de man... hebben ze beeld van de ontvoering vrijgegeven. Ze willen met spoed weten wie de man is en waar hij nu is... en roepen getuigen op om zich te melden. Bij een vechtpartij tussen tientallen mensen in het stationsgebied in Leeuwarden zijn meerdere mensen gearresteerd. Volgens Omroep Friesland gingen aanhangers van SC Cambuur en SC Heerenveen met elkaar op de vuist. Volgens de politie gaat het om zo'n 30 tot 40 mensen. Omdat er ook mensen op het spoor zouden lopen... werd het treinverkeer korte tijd stilgelegd. Burgemeester Halsema heeft de drie geldwisselkantoren van Surrey Chains in Amsterdam gesloten. Ze blijven een half jaar dicht vanwege explosies bij de vestigingen eerder deze week. Het hoofdkantoor van Surrey in Rotterdam werd twee maanden geleden door de politie binnengevallen. Toen werden vijf personen aangehouden. Almere City is door naar de halve finales van de play-offs voor promotie naar de eredivisie. Ze wonnen na verlenging in een thuiswedstrijd met 3-1 van SC Eindhoven. Vier dagen geleden had Almere in Eindhoven met 1-0 verloren. In de tweede ronde treft Almere City VVV Venlo of Willem II. Het weer. Vannacht is het op veel plaatsen vrij helder bij 2 tot 9 graden. Ook is er op sommige plaatsen vorst aan de grond mogelijk. de komende dag is het volop zonnig.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 I've seen the dark Sin importar que digan soy feliz, yo cambié. Que conste fue pa' bien. she had the goods. Little did I know her body was warm, delicious vinyl to your neck of the woods. I want to look a little bit.